10 uur. Kees Groot met het NOS-journaal. De man en de vrouw die vanmiddag dood werden gevonden in en bij een flat in Voorburg zijn familie van elkaar. Volgens de politie was de man 57 en de vrouw 87. De man werd op de stoep onder de flat gevonden, de vrouw lag boven in een van de appartementen. Wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk. De politie onderzoekt of er sprake is van een misdrijf. Sluikreclame in vlogs wordt verboden. Dat kan als het commissariaat voor de media over een paar jaar ook het toezicht krijgt over zelfgemaakte filmpjes op internet. In vlogs worden vaak producten getest zonder dat de kijkers weten dat de makers daarvoor betaald worden. Volgens het commissariaat is dat ongewenst. Er moet altijd duidelijk vermeld worden dat iets reclame is. In vlogs voor kinderen tot 12 jaar mag helemaal geen reclame meer worden gemaakt. De staking bij Lufthansa gaat zeker tot vrijdag door. Vrijdag, vandaag en morgen zijn zeker 1800 vluchten geschrapt... waardoor 200.000 passagiers worden gedupeerd. Het is niet bekend hoeveel vluchten er op vrijdag zullen uitvallen. De staking werd gisteren aangekondigd. De directie van Lufthansa verloor vandaag een kort geding tegen de acties. De piloten van de Duitse luchtvaartmaatschappij willen meer loon. De NS Publieksprijs is gewonnen door Hendrik Groen voor zijn boek Pogingen iets van een leven te maken. Het is een dagboek over het leven in een seniorencomplex in Amsterdam-Noord. De schrijver was niet bij de bekendmaking in De Wereld Draait Door, omdat hij onbekend wil blijven. Hendrik Groen is een pseudoniem waar de 60-jarige Peter de Smet achter schuil gaat. Pogingen iets van een leven te maken is met 170.000 verkochte exemplaren een bestseller. Het weer op de meeste plaatsen droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 6. Morgen op steeds meer plaatsen zon en 7 tot 11 graden. Vrijdag en zaterdag is het nog iets frisser. Dit was het... tussen en Van harte welkom luisteraars bij weer twee uur tussen app en vloed. Na de heerlijke muziek van Willem Bruist, soul en disco muziek. Even bijkomen met wat easy listening muziek. to. But what else can we do? Tormented and torn apart. I wish I could carry a smile in my heart. For times when my life seems so low, it would make me believe what tomorrow could bring when today doesn't really know. I'm all out of love. I'm so lost without you. I know Believing for so long. I'm all out of love. What am I without you? It can't be too late to say that I was so wrong. I want you to come back and carry me home away from these long, lonely nights. I'm reaching for you. Are you feeling it too? Does the if I called on you now and said that I just can't hold on? There's no easy way, it gets harder each day. Please, love. know you were right. Believe in die stem heeft u waarschijnlijk eh, herkend uit duizenden... want dat was natuurlijk niemand minder dan eh, onze Cliff Richard. We gaan eh, een nummer draaien van Champagne. Althans, ik heb een poging gewaagd om dat voor u op te zoeken. maar nou is de, de computer die ik hanteer niet altijd even snel... En dat heeft er dan weer toe geleid dat ik eerst maar een ander nummer voor u moet draaien. Tussen App Vloed, daar luistert u naar. En uh, dit is het nummer uh, van de Everett Brothers. And I love you. And I love you. Load the car and write the note. Grab your bag and grab your coat. Tell the ones that need to know. We are headed north. One foot in and one foot back. But it don't pay to live like that. So I cut the ties and I jump the tracks for never to return. Oh, Brooklyn, Brooklyn, take me in. Are you aware the shape I'm in? My hands, they shake. Look at the things I do. exits look the same. Three words that became hard to say. Eh, internet is het zelfs duidelijk dat ik naar de kapper ben geweest. Ik krijg meteen, <laughs> ik krijg meteen al een berichtje. Uh, welkom trouwens ook in de studio. Ja. Ik, ik krijg een berichtje dat, eh, dat men heeft waargenomen dat... Ik je bent kaal geschoren. Ja, dat ik in de wind heb gestaan en dat mijn haren... Ja, <laughs> of ben je van de trap afgelazerd? <laughs> Ja, een nou beetje, van alles tegelijk eigenlijk. Nou, in elk geval, uh, Suzy, leuk dat je dat, <laughs> dat je dat zo waarneemt. Ik ga even naar je Zo, helemaal vanuit Amerika. Ja, helemaal vanuit Amerika. Ik ga Zichtbaar. Even, ik ga even naar je zwaaien. Eh, je hebt een verzoekje ook ingediend. Dat ga ik straks voor je opzoeken. Dus het komt helemaal goed. Komt straks voorbij. Uh, Onno ook aanwezig. Onno, heb jij ook weer een mooi repertoire voor ons meegenomen? Nee, joh. Nee? Nee, joh. Allemaal, uh, <laughs> ja, hoe zeg je dat? Trash. trash. <laughs> Trash? Trash, ja. <laughs> Oké. Trash uit de can. Ja, ja, ja. ja. Uit trash can. We gaan een oudje draaien eerst eventjes. Uh, hoe zit het eigenlijk met ons? Oftewel, how about nou, us? Champagne. Nou, ja, champagne. Ja, dat is een verdorie weer niet. Hè? Ik word daar niet goed. Ik word daar absoluut niet goed van. Maan, maan, maan. De, de collect is voor een nieuwe computer. Daar word je toch achtelijk van. Daar word je toch achtelijk van, man. Maan. Tjonge, jonge jonge En nou, nou, nou eh, klik ik een nummer aan en dan komt dat nummer ook weer niet voorbij. Nou, het is wat ja, kwam wel waarschijnlijk voorbij, maar ja. het bleef niet staan <laughs> nee, bleef... om op te starten. Het bleef niet staan. Nou, we gaan een eh, nummer draaien van Luther van Dros. Want als ik een nummer eh, van Champagne aandruk... wat ik u wilde laten horen, houden daar Zag je alleen maar bubbels? Ja. Zag je alleen maar bubbels? Deze is ook mooi hoor. alleen, maar bubbels, ja. Alleen maar bubbels, oké. Okay. <laughs> for life removed all the innocence. My father would lift me high and dance with my mother and me, and then spin me around till I fell asleep. Then up the stairs he would carry me, and I knew for sure just to comfort me. Yeah, yeah. Then finally make me do just what my mama said. Later that night when I was asleep, he left a dollar under my sheet. Never dreamed Luther Vandross was dat met eh, Dance With My Father. Zou ik ook nog wel eens willen een dansje met mijn vader. Als hij nog zou leven tenminste. Dat is helaas niet meer zo. Ik ben hem verloren in 1996. Eh, dat is alweer 20 eh, jaar geleden inmiddels. En ja, wat vliegt de tijd voorbij. Een verzoekje voor Susie Davis ga ik draaien. Een nummer van Brad Eldridge. En het heet Wanna Be That Song. sundress, making my world all a mess. Back corner of a cornfield, bottle tops and a true spill. Pull the lever, lay the seat back, laughing. You slipping off your shoes while the dashboard speakers sing every word of night moves. I wanna be that song. Eh, komen we door luisteraars eh, in het eh, verre Amerika. Achter repertoire wat ik helemaal niet kende. Want de beste man die zojuist zong, Brad Eldridge. ja, het, het, zei mij even niks, Orno. En jou? ik heb wel eens van die naam gehoord, ja. Oké. Eerlijk gezegd. Oké. Eldridge. Eldridge. Maar Hm? Ja, nee, eh, vertel. Het is nee, een, nee, nee, nee. Ik, verder kan ik er niets eh, over eh, zeggen. Maar die, die naam klinkt wel bekend in mijn nou, oren. Het is, een, het is in ieder geval een country zanger. Ja. heb ik begrepen van Susie Davis, want die vroeg het aan. Susie, bedankt. Want die andere artiest die jij net noemde in je mailtje... ga ik ook even zoeken. Want misschien dat het ook wel aardig is om, om te draaien. Jouw kennende, dat zit allemaal wel goed. ja, ik had toch eindelijk dat, dat How About Us van Champagne had ik klaarstaan. Zo direct gaan we genieten van, van Labi toch? Hè? Ja. Wat heb jij met La Heb je een speciale ja. herinneringen nou, aan? Ik moet zeggen dat, eh, ja, ja, ook eh, zeker. Eh, ehm, het is een, dit nummer is een ander nummer als het bekende nummer. Hè? wat... Ehm, Something Inside eh, So Strong. Ja, Wat hij eh, ooit eh, heeft uitgebracht. dat was een protestlied tegen apartheid in Zuid-Afrika. Ja. Dat werd ook in 1987 hoog in de top 40 geëindigd. Ja. Dit nummer kwam ik tegen en ik denk, hé, hey, dat is ook een mooi nummer. Oké, ik ga hem zo voor je opzoeken. Eerst nog eventjes... Oh, nou, je hebt hem klaar klaarstaan. Ja, nee, nee, nee, nee. Ik heb, ik heb nu eerst de How van Champagne, eindelijk. <laughs> eindelijk. eindelijk. Uh, tenminste, Luisteraars, bid u met me mee dat hij het doet. Ja, ja, ja daar komt hij. Met in het achtergrondkoor Onno Wilshoff. Nou, denk ik. <laughs> Dat is waar, man. Ja. should both Ja, hoe zit het met de huwelijken en relaties? Eh, sommige mensen zijn in staat om hun leven lang de boel bij elkaar te houden. Hoe zit het met u? Hè? Ja, nou doe ik inbreuk op mijn privacy. Pas maar op. Ja. Kijk, ook maar... die, kijk ook maar die dreigemails dreigmails net als uh, Sylvana. Hè? Ja. als je vanavond naar buiten komt uit de studio. <laughs> je duif. Pistoletje. Pistoletje. duif. Pistoletje duif. How Champagne was dat natuurlijk. En eh, ik heb het Onno beloofd. Het gaat ook goed komen. Eh, ik ken het nummer niet, Onno. Ik ken natuurlijk wel Something Inside the Strong. Ja. Wat je zojuist al aangaf. Maar Watch Me, eh, is het ook een mooi nummer... Uh, rustig nummer? Een rustig nummer, ja. Jazeker. We gaan ervan genieten. Laat me ja. Watch Me. keuze, Orno. Prachtig nummer. Ja, van een veelzijdige persoon. Heb ik jou al een keer verteld dat ik hem een keer gezien heb in het Kenelpark in Haarlem? Ja. Ja. Oh ja, dit is, eh, toen ik dat, eh, ook, eh, dit nummer ook voorbij kwam, ik denk van... Hey, volgens mij was er iets wat jij... Ja, ik, ik, bij toeval. ik woonde op de Sprongweg in Haarlem. En <clears throat> hoorde daar een hoop lawaai uit het Kenelpark komen. En uh, niet oneerbiedig bedoeld ging ik daarheen om eens te kijken wat daar allemaal zich afspeelde een eh, muzikaal. En toen ik kwam, was het lawaai weg, maar er kwam Labi Cifre. En eh, toen, met het nummer, eh, dat vlottere nummer wat hij had, die eerste hit, was het ook weer. ja, je hebt het nummer van Something Inside it, So Strong. maar, nee, It Must Be Love. Must Be oh, love. Must love, ja. Ja, wat, wat vlotter liedje. ken jij nou, niet... het zit een beetje in dezelfde trant als deze, dit nummer. Hetzelfde Snelheid, hetzelfde eh, tempo eh, volgens mij. Eh. Klopt helemaal. Hey, ken jij... de Mosselman? Nee, <laughs> ja. Ah. Die ken je vast wel. Nou. Ken jij, ken jij Nicole Kidman? Ja, dat is een actrice. Ja. Getrouwd geweest met ehm, Tom Cruise. Tom Cruise, ja. Maar hij is nou, ze is nou... Ja, ze zijn al een tijdje van elkaar af. ja. Ze is nou getrouwd met, uh, met Keith Urban. En Keith Urban ja is ook een countryzanger. Ja. En uh, hoe kom ik daarop? Nou, dat is niet zomaar toevallig natuurlijk. Want Susie uit Amerika, die praat me dan weer helemaal bij. En uh, die heeft mij verteld, uh, die zei dus, nou, Nicole, are you kidding me man? Ja. Waarom ben je nou van Tom Cruise afgegaan en ben je overgestapt naar Keith Urban? Nou, ik bekijk Keith Urban, die ziet er minstens net zo goed uit als Tom Cruise. Mm en Tom die was altijd maar aan het cruisen. Die was, zat altijd op ja. <laughs> die, En in die kerk, hè? <laughs> Ja. Dus ehm, ja, logisch dat het uit elkaar is gegaan. Maar ja, dat is ook niks nieuws natuurlijk. Want een hele hoop hm. mensen overal ter wereld gaan uit elkaar. Eh, eh, eh, behalve dan de mensen uit Champagne. die... die Zo zijn die zijn allemaal met elkaar getrouwd? Ja, die blijven allemaal together all their life. Zo is het. Ik ga een mooi nummer draaien. dat doet Brian Ferry ook, hè? Brian met zijn ferry. <laughs> Let's stick together. <laughs> Ja, inderdaad. Op zijn ferry. Hè? Ja. Tom doet het op zijn cruise en Brian doet het op zijn ferry. Ja, helemaal goed. hey, luister. ze eh, komen er wel uit, hè? Ja, zo precies. <laughs> Zo wordt het vanzelf 12 uur vannacht. Ja, maar ik denk eh, dat uh, Suzy dit nummer nog wel... Uh, nee, die wil, die wil Making Memories of Us heeft ze me doorgegeven. Trouwens met nog een aantal andere mooie nummers. Ik ken al het repertoire van Keith Urban ken ik niet. We gaan er vanavond kennis mee maken, althans wat mij betreft. Maar misschien dat de luisteraars thuis al lang weten eh, wat eh, daarmee bedoeld wordt. We gaan eh, genieten van Making Memories of Us en ik draag hem maar weer op aan Suzy. Suzy, dankjewel. I'm gonna be here for you, baby. And I'll be a man of my word. Speak the language in a voice that you have never heard. I wanna sleep with you forever. And I wanna die in your arms in a cabin by a meadow where the wild bees swarm. And I'm gonna love you like nobody loves you. And I'll earn your trust making memories of us. I wanna honor your mother. And I want to learn from your paw. I want to steal your attention like a bad outlaw. And I want to stand out in a crowd for you. A man among men. I want to make your world better than itself. after mij betreft mag hij veel meer langskomen, die meneer Keith Urban. Prachtige stem. En ja, ik ben toch een beetje fan van country muziek, moet ik eerlijk zeggen. Ook best wel, ja. ja, ja, ja. Het is altijd eh, heerlijke, warme muziek om naar te luisteren. We gaan even genieten van eh, Michael Bublé. En daarna eh, zou ik jou willen vragen wat jouw volgende nummer wordt. Noemen?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 We could never see tomorrow. stop the rain from falling down. How can you stop? How can you stop? Sun from shining. What makes the world go round? Ja, je hoorde ze zelfs nog even op de achtergrond, de Bee Gees. How can you mend a broken heart? Zeer mooi. Ja. ja. Onno. Ja, mijn volgende nummer. Ja, kan, kan, jij een nummer voor mij opzoeken? Eh. van, het, van, de volgende persoon. Ja, Gustav Stefanus Modestus. Gustav Stefanus Modestus? Ja, zeker. Oh, Guus Guus Meeuwis. Guus Meeuwis. Ja. Eh, eh, welk nummer wil je dan horen? Nou, ik wil een heel onbekend nummer, want het was voor jou geloof ik ook al moeilijk om te vinden. Hè? Ja, ja, ja. Het nummer is heel mooi. Ja. Als ik alleen ben. Als je alleen bent. Ben je wel eens alleen dan? Ja. Je bent toch heel veel op pad ook? Ook, ja. En zit je tussen, tussen de mensen, ben je niet alleen. Nee, ben ik niet alleen, nee. Maar s'avonds in bed natuurlijk wel. Dat ben ik alleen, ja. Ja, ja. Nou, ik ga hem draaien. Ach je, moedig maar hier. Ja. Luisteraars, nou heeft deze voor u uitgezocht. Hier zwommen wij bij volle maan in de koele zilveren zee hier droogden wij ons aan de nacht en droomden van ons twee. Hier dronken wij de rode wijn samen uit één glas. Omdat alles wat we samen deelden zo bijzonder was. En als ik alleen ben, nu ik alleen ben kom ik hier vaak terug. Dan voel ik de wind die ik nu niet zo mee heb, even in mijn rug. Hier liepen wij een hele dag, het warme van jou, jij hield van mij. Mijn dromen in je hand. Hier spraken wij een hele dag van liefde over En dat je die met mij zou delen, het heeft niet zo mogen zijn. En als ik alleen ben, nu ik alleen ben vaak terug. Dan voel ik de wind die ik nu niet zo mee heb, even Ja, dat vind ik nou zo leuk van muziek. Dat je altijd weer kennis maakt met nummers die je dan niet kent. Totaal en niet kent, hè? Nee. En niet dat dat geweldig mooi zijn. Maar Guus Meeuwis heeft überhaupt een eh, warme, warme stem. En een eh, uitstekende stem voor eh, toch ook wat rustiger repertoire. Alhoewel die feestnummers van hem, en het bliksem en zo... <laughs> die carnavalsachtige liedjes... Ja ook, eh, ook heerlijk zijn om, eh, om van te eh, genieten. En hij heeft natuurlijk altijd een aantal malen per jaar een stadion vol. Daar in het zuiden van het land. Ja. Met, ja. In het PSV-stadion, hè? Ja, met fantastische concerten. Ja. Guus Meeuwis, als ik alleen ben, we onthouden hem. konden we het maar zeggen tegen elkaar, Orno, het werd zomer. ah. <laughs> Toch? Ja, nou, dat... ik moet nog even een paar weken wachten. Ik was afgelopen zaterdag uh, even de rol van, van Sinterklaas. En een weer, jongen, dat wil je niet weten. Oh, hagelstenen, storm, onweer. Oh. Toch was het pas eind mei. Gaan we straks weer over hebben. Ja, het was november. De dag waarvan je denkt, je gaat niet meer voorbij. Mijn vrienden kwamen langs, maar ik wilde alleen aan het strand wat wandelen, zomaar nergens heen. Toen zag ik jou, je riep me met je ogen. Ik keek je aan en kreeg een vreemd. en jij was 28. En van de liefde wist ik nog niet veel, maar ik begreep wat jij me wilde zeggen. Ik was geen kind meer. En het werd zo was zo vrij, ik vond het eerst een beetje raar. Je droeg niet anders dan je lange blonde haar. Ik was verlegen en wist niet wat te doen. Ik stond er maar te kijken, oh wat voelde ik me groen. Ik hoorde ik je zeggen. Je bent zo jong nog en weet niet wat je moet. Wees maar niet bang, de nacht zal het je leren. Kom dichter bij me. We liepen samen verder langs het strand. En als een jongen Ja, ik geloof dat ik toch een klein beetje goed nieuws heb. Want als ik vanavond eh, eh, de weerberichten op de nationale televisie eh, goed heb begrepen... dan wordt het morgen een aardige dag. Krijgen we ja, maar goed, het was toch vandaag oh, ja, wel een beetje miserig. Maar de, temperatuur, de temperatuur ja. is toch absurd? Ja, het wordt wel kouder morgen, heb ik begrepen. Want de wind draait naar de noordoosthoek eh, dat betekent dat de koude lucht uit, de, uit ja, Scandinavische en eh, Russische landen eh, deze richting uitkomt. Maar Zo, Piet? Het, ja, het zonnetje is... Piet er, Boer? Ja, <laughs> kijk, het, zonnetje is er wel bij. Het zonnetje is er bij, dus je moet wel insmeren, even goed. Want nou, het gaat dan weer zo, hè? <laughs> ja, met dat, die kaak zo, geloof ik. Ik me nog kan herinneren. Zeker. Hé, hey, jij wil met mij naar de maan vliegen. Ja, en ik had een nummer eh, gevonden. Ja. En, ja, eh, ja, best luister, je staat echt, eh, ik sta even versteld. Want normaal is het altijd dat ik wel weet waar ik het moet vinden. En, dat, en dan kan uh, Charlotte het niet vinden. Mm -hmm. He, jij bent dan druk zoekende. Ja. Maar ik zeg nou een naam. Ik zeg nou, ik heb overal gezocht. Ik heb het alleen iets, maar dan niet onder haar naam, gevonden op, op YouTube. Ja. Een andere naam en dergelijke. Alleen haar naam stond er wel bij. En, uh, toen kwam je bij een ja, schoonheidssalon Toen kwam bij een schoonheidssalon bij ja. Lynn Duncan. Ik had er ook dus nog nooit van gehoord. En ik was dit nummer op een of andere manier ergens op, eh, op YouTube eh, tegengekomen. En dat is een nummer dus eh, van eh, Fly Me to the Moon. Nou, eh, die is heel wat keren gecoverd. Oh ja. Mogen we wel ook, ook, stellen. Ik, ik, zag hem net ook op het lijstje staan toen ik Michael Bublé opzocht. Want ja. die hebben natuurlijk ook Fly Me to the Moon. Nou ja, Frank Sinatra, gezongen, Lucy ja. geloof ik. Al die, uh, al die, al die crooners hebben het. Anna uh, Fitzgerald. Ella Fitzgerald. Rod Stewart. Rod Stewart. Ja, oh, ook, ja? allemaal, allemaal. Nou. Allemaal zijn ze aan de maan. <laughs> Zolang ze nog maar niet naar de kloten zijn, dan is er niks aan de hand. Zo. Nou, maar ik ben benieuwd eh, wat jij hebt gevonden. En nou. of het ook het echte nummer is. Want het, eh, wat ik had gevonden was dus een echt een beetje een jazzy nummer. Eh. Oké. En of dit het nu is? Nou, we gaan luisteren. Yes, yes. Ja, klinkt al. Ja. Klinkt goed, hè? Al, ja. in de ah. richting. Nou. En gij zult vinden Lynn Duncan met Fly Me to the Moon. We gaan uh, een nummer draaien van Andy Williams. Uh, en die kan er maar niet aan wennen om zijn liefje te verliezen. I can't get used to losing you. En dan gaan we zo meteen afsluiten, hè? Inderdaad, ja. Wordt de laatste wordt het eh, eerste uur van Tussen en Vloed van vanavond. Straks nog een vol uur bij u terug... Samen met Onno Hulshoff. Luisteraars, blijf luisteren. Tot middernacht. Tot zo. Tot zo. Guess I'll get dressed and do the town. I'll find some crowded avenue. Though it will be empty without to say hello. I couldn't think of anything to say. Since you're gone. van eerste uur. Ik zei het net al. Oh, heb je nog mooie nummers voor het tweede uur voor ons meegenomen. Ja, zeker. Uh, gevarieerd repertoire, dat kennen we allemaal zeker van ons. Dus, eh, heel mooi. We gaan er eh, daar straks van genieten, tweede uur. Blijf luisteren naar Tussen App en Vloed.